van 10 uur. Kees Groot met het NOS is een grote politieactie aan de gang tegen de Hells Angels. Honderden agenten doen in 16 steden in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen invallen in huizen en andere panden. Vanmorgen verklaarden de autoriteiten in de deelstaat de motorclub tot illegale organisatie. De Hells Angels maken zich volgens de deelstaat schuldig aan geweld, handel in wapens en drugs en dwingen vrouwen tot prostitutie. De Hells Angels, de Bandidos en andere motorclubs hebben in Noord-Rijn-Westfalen samen zo'n 1200 leden. Die verdienen hun geld meestal in de misdaad. Voor het eerst is een schatting gemaakt van het aantal slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zijn het er, zijn het er ieder jaar ruim 6000. Tot nu toe waren er alleen cijfers van slachtoffers die zichzelf melden. Maar vaak gebeurt dat ook niet. Daarom begint vandaag een campagne waarin wordt opgeroepen mensenhandel altijd te melden. Rijkswaterstaat is begonnen met het herstel van de schade bij Bad in Zeeland. De afgelopen maanden liepen daar een tanker en een vrachtschip vast in de Vaargul in de Westerschelde. De bodem en de oever van het nauw van Bad werden beschadigd. De reparatie gaat twee weken duren. Rijkswaterstaat schiet de kosten een half miljoen euro voor, maar wil die verhalen op de verzekeraars van de schepen. In 2050 is China een moderne en welvarende en sterke socialistische natie. Dat zei de Chinese president Xi Jinping bij de opening van het 19e congres van de Communistische Partij in Peking. Hij zei dat China een land is met een open economie waarin ook buitenlandse investeerders welkom blijven. Volgens president Xi is corruptie binnen de partij een groot gevaar. Meer dan een miljoen Chinese functionarissen zijn de afgelopen jaren bestraft voor corruptie. Het weer, wolkenvelden en tot de avond droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer bewolking en in de westelijke helft van het land smiddags wat regen.